DJ Malzo in the mix. Only on Danceport FM and ZFM. Radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. It's Nightwalk. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. In the mix with Nightwalk. Hi, darling. The kids say they love you. Hey, baby. Is everything fine with you? Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore. This crazy war, day I've had enough. zonnig zondagochtend is niet bekijkt. We zijn beland in de tweede uur van de Nightwalk. En dat betekent tot en 1 uur niemand minder dan onze eigen resident DJ Uur lang live in de mix met zijn Global House Vibes. Hetzelfde programma heeft hij ook op eh, Dance for the Vet. Met als opening de Raw Band Clouds Across the Moon. Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Vet. DJ Mauzo, tot en 1 uur in de mix op de radio. DJ Mouse in de mix tot een 1 uur hier in de Nightwalk. DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Global House Vibes with DJ Malvo. Nightwalk. Ja, het beste van in de mix op de radio. Ik weet het niet hoor, maar volgens mij is de microfoon een beetje overleden. Ik vind hem een beetje broer klinken of mijn koptelefoon is overleden. Elise zo Nog een klein half uurtje hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance voor de Web. music was something you could not see on TV. When electronic music was something so underground it never saw the light of day. When it was deep. When it was raw. Well, I'll let you in on a secret. Today's the day we take it deep again. Just some blow your mind state of music. Back to when it was more than a sound, more than a fashion statement, more than a cool thing to be doing. Back when, if you didn't know the dance of the week, we could not care less. This is a middle finger to all the people that feed the hype, all the people that feed off the hype. This hype is the other way around. This is electronic drugs. mine. trenen caderia 12. Nu in de mix bij DJ Mauzo. Yolanda Be Cool en D-Cup met We No Speak America. Bye. ba ba ba Ja, en zoals altijd, aan alle leuke dingen komt ook weer een einde. We horen het afgelopen uur niemand minder dan onze eigen resident DJ Mauzo. Een uur lang live in de mix met zijn Global House Vibes gelijknamige programma heeft hij op eh, Dance for the Fam. Ik meen op de donderdag en ook af en toe geloof ik op de zondagavond. CFM Zandvoort, dit was de Nightwalk. Ik wens je nog een hele fijne zondagochtend. Doe voorzichtig, doe veilig, doe rustig. En wij spreken elkaar volgende week zaterdag weer vanaf 11 uur... live hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Graag tot een andere keer.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 Zo'n 2 tot 300 mensen hebben zich verzameld voor een zogeheten damslaapactie... om te protesteren tegen de anti-kraakwet die op 1 oktober van kracht wordt. De krakers willen laten zien dat ze letterlijk op straat komen te staan door de nieuwe wet. Er staan zo'n 30 tenten opgeslagen op de Dam waar een deel van de krakers wil overnachten. De kraakbeweging gaat de komende week op nog meer manieren aandacht vragen voor de nieuwe wet. Met als slotstuk een grote actie op 1 oktober op het Spui in Amsterdam. Premier Balkenende heeft kritiek geleverd op de Verenigde Naties. Voor de Algemene Vergadering in New York zei de premier dat de VN passief is geweest bij het aanpakken van wereldproblemen. Ook vindt hij dat de Veiligheidsraad moet hervormen. De raad werd gebaseerd op de politieke machtsverhoudingen van 1945. Die verhoudingen zijn volgens Balkenende al lang veranderd. De grote brand bij een tankstation in Purmerend is onder controle. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. Het vuur heeft een loods achter het tankstation verwoest. Volgens ooggetuigen stonden er oldtimers in de loods. Bij de brand is asbest vrijgekomen. Tien huizen in de buurt werden ontruimd. Maar de bewoners mogen weer terug omdat het asbest niet in hun tuinen terecht is gekomen. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand in Purmerend. De brandweer is nog bezig met nablussen. In de Eredivisie heeft FC Twente gelijk gespeeld tegen Ajax. Het werd 2-2. PSV hield het thuis op 1-1 tegen FC Groningen. Maar daardoor is er niets veranderd in de top van de Eredivisie. SC Heerenveen speelde gelijk tegen Rode JC. Het werd 2-2. AZ won met 1-0 van FC Utrecht. En ADO Den Haag won van Heracles met 3-2. Het weer in de kustprovincies buien. Het koelt af tot de graad of 5. Morgen bewolkt en enkele buien in het zuiden.